Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De netwerkstoring op station Utrecht Centraal. Veel kaartautomaten en de OV-chipkaartpalen werken daardoor niet. Reizigers kunnen door de storing geen treinkaartje kopen, hun OV-chipkaart opladen of inchecken op het station. De oorzaak van de storing op Utrecht Centraal is nog niet bekend. De NS verwacht de problemen snel te kunnen oplossen. Spoorbeheerder ProRail is niet enthousiast over eventuele samenvoeging met NS. Grote structuurwijzigingen staan niet bovenaan onze agenda, zegt ProRail. Wel wil het bedrijf nadenken over suggesties die leiden tot een beter product voor de reiziger. De topman van NS, Meerstad, vindt dat er een onderzoek moet komen naar de splitsing. Die heeft volgens hem negatieve gevolgen, omdat mensen van NS bijvoorbeeld niet meer aan kapotte wissels mogen komen. Vakbond FNV Spoor vindt dat NS en ProRail onder één bestuur moeten komen. Er moet één baas zijn op het spoor, want het gaat mis als er storingen zijn, zegt de FNV. Bij een vuurgevecht aan de grens met de Gaza-strook zijn een Israëlische militair en een Palestijnse militant om het leven gekomen. Volgens Israël begon het schieten toen de Palestijn de grens met het zuiden van Israël probeerde over te steken. Het leger zocht daarna naar mogelijke andere infiltranten. De laatste maanden is het vrij rustig in het grensgebied. De hoeveelheid file is sinds 2000 niet zo laag geweest als nu. Dat staat in een rapport van Rijkswaterstaat dat minister Schultz van Hagen vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Het verkeer stond in de eerste vier maanden van dit jaar minder vaak vast dan vorig jaar, terwijl het aantal auto's en vrachtwagens niet daalde. Belangrijke oorzaak is de aanleg van nieuwe wegen en de verbreding van bestaande wegen. Verbetering is er vooral bij de A4 ter hoogte van Leiderdorp, de A74 tussen Venlo en Kaldenkirchje en de A2 bij Utrecht ter hoogte van de Rijntunnel. Het weer nog, bewolkt en wat lichte regen. Vanmiddag vaker zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Dit is Josse Hoka van de ANWB. In de Randstad is de A16 bij knooppunt Ridderkerk richting Rotterdam.